Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vaak gesloten. Met die mededeling deed de Libische interim-minister van Justitie het hulpverzoek af dat het Schotse Openbaar Ministerie gisteren had gedaan. Schotse aanklagers hoopten door de machtswisseling in Libië op meer medewerking. In 1988 ontplofte boven Lockerbie een Amerikaanse Boeing. Daarbij kwamen 270 mensen om. Eind jaren 90 leverde kolonel Gaddafi onder grote internationale druk twee verdachten uit... Een van hen, Al-Mikrai, werd veroordeeld, maar de Schotten zijn er altijd vanuit gegaan dat hij hulp heeft gehad. Daarom was Libië gevraagd om bewijs, om vast te stellen wie Al-Mikrai heeft geholpen. Dat verzoek is nu dus afgewezen. Al-Mikrai is in 2009 om gezondheidsredenen vrijgelaten en woont sindsdien in Libië. In zijn huis in het Drentse Rolde is Harry Musquet overleden, zanger van de blues bluesband QB and the Blizzards. Musquet richtte de Blizzards begin jaren 60 op, samen met Ilko Gelling. Bekende nummers van de band zijn Apple Knockers Flophouse, Another Day Another Road en Window of My Eyes. Het eerste album van QB and the Blizzards, Desolation, kwam uit in 1966. Harry Musquet was al lange tijd ernstig ziek. Hij is 70 jaar geworden. Tom de Graaf wordt de nieuwe voorzitter van de HBO-raad. Hij is nu nog burgemeester van Nijmegen. De Graaf begint op 1 februari aan zijn nieuwe functie. Hij is dan vijf jaar burgemeester geweest. De graaf volgt Guusje ter Horst op als voorzitter van de HBO Rijnd. Zij was aangesteld voor één jaar na het plotselinge vertrek van Doekele Terpstra. Het weer. Steeds meer bewolkt en vooral in het noordwesten kans op wat regen.